werknemers en het KGB bijeen om de laatste hand te leggen aan het pensioenakkoord. De verwachting is dat ze vanochtend een persconferentie geven. Volgens het akkoord gaat de pensioengerechtigde leeftijd in twee stappen omhoog naar 67 in 2025. Ook is de hoogte van de pensioenuitkering niet langer gegarandeerd. De vakcentrale FNV is nog altijd verdeeld over het akkoord. De grootste vakbond FNV Bondgenoten vindt het onacceptabel dat er geen enkele garantie meer is voor de pensioenuitkering. Ook vinden ze de bijdrage van de werkgevers onvoldoende. De FNV houdt nog een ledenraadpleging over de pensioenen. Axel Nobel krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Topman en oud-minister Hans Wijers vertrekt volgend voorjaar bij het chemieconcern. Hij wordt opgevolgd door de Nederlander Tom Buchner, die nu nog werkt voor een Zwitserse international. Als Wijers volgend jaar vertrekt, heeft hij tien jaar bij Axel Nobel gewerkt. Rotterdam is de onveiligste gemeente van Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse misdaadmeter van het Algemeen Dagblad. Het is de vijfde keer in tien jaar dat Rotterdam bovenaan eindigt. Volgens de misdaadmeter daalt de criminaliteit in Rotterdam, maar verloopt de daling in andere gemeenten sneller. De stad heeft te maken met relatief veel overvallen, mishandelingen en straatroven. De veiligste plaats in de misdaadmeter is, net als vorig jaar, Littelens Radio in Friesland. Ook volgend jaar zijn er nog Amerikaanse troepen actief in Irak. Dat verwacht CIA-chef Panetta, die binnenkort minister van Defensie wordt. Volgens afspraak moeten alle Amerikaanse militairen eind dit jaar weg zijn, maar Panetta denkt dat de Iraakse regering zal vragen om een langer verblijf van een aantal militairen. In het land zijn nu nog een kleine 50.000 militairen. Het zijn geen gevechtstroepen, ze houden zich vooral bezig met trainingen en adviezen. Het weer vanochtend nog zon, maar vanmiddag vanuit het zuiden buien mogelijk met onweer aan zee tot 20 graden in Limburg. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag.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 I love you, I to stick with you forever Nobody gonna take me higher, I to stick with you You know I always Thank you. always seem to be looking for het zoom, Zandvoort, Zandvoort en Zandvoort. Such a beautiful girl walking down the street in those bright brown eyes With tears coming down This house is brown Where is it now?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 Let me with you. Guys, sing feels like something's heating up Can I leave with you? Ladies, I don't know but I'm thinking about moving in with you Let's get it Donnie, come on It feels like something's heating up Can I leave with yeah, you?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 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...